wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanavond of vannacht wordt er mogelijk een akkoord bereikt over de voorwaarden om verder te kunnen praten over de brexit, melden bronnen rond de onderhandelingen. Een heet hangijzer is de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Die grens is nu open, maar door de brexit moet dat veranderen en daarover lopen de meningen uiteen. Welke oplossing er in de maak zou zijn is nog onduidelijk. Morgenochtend geeft EU-president Tusk een persconferentie. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zegt weinig te kunnen doen tegen een truc om huurtoeslag te krijgen. Het komt geregeld voor dat ouders een huis kopen en verhuren aan hun kinderen die daar op hun beurt huurtoeslag voor ontvangen. Ollongren noemt dat onwenselijk, maar het is volgens haar in strijd met de grondwet om de regels voor huurtoeslag speciaal voor families te veranderen. In de Palestijnse gebieden is het onrustig door het besluit van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Zowel op de westelijke Jordaanover als in de Gazastrook raakten demonstranten slaags met Israëlische veiligheidstroepen. Volgens het Israëlische leger werden vanuit de Gazastrook drie raketten afgevuurd. Een daarvan zou in Israël zijn neergekomen. Als vergelding heeft het leger twee militaire posten van Hamas in Gaza bestookt. SPD-leider Schulz mag van zijn achterban met bondskanselier Merkel gaan praten over regeringsdeelname. Op een partijcongres ging een grote meerderheid van de leden daarmee akkoord. Schulz moet in de gesprekken met Merkel wel alle mogelijkheden openhouden, zoals een minderheidsregering of nieuwe verkiezingen. De SPD verloor in september de verkiezingen en wilde daarom niet verder regeren. Maar Schulz is van mening veranderd toen Merkel er met de andere partijen niet uitkwam. Het weer, het is overwegend droog. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden.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 In de late uurtjes van CFM Zandvoort. We gaan beginnen met eh, twee nieuwe werkjes. Eén van een eh, Fransman. Ja, daar ga, ik me, eh, daar ga ik me echt niet aan wagen. Eh, het was lang, lang geleden. Ik geloof de vierde of de vijfde klas van de lagere school... dat ik een paar lessen Frans heb gevolgd. En toen was het afgelopen. Ehm, daarna, dat was dus de eerste eh, nieuwe album van François. Daar wil ik me dan wel aan wagen. Dan Dan Chatburn met Held in the Light. Dat is zijn nieuwe album. En daar gaan we allemaal mee beginnen. Peaceful Radio Show 1257 eh, heeft, eh, staat natuurlijk op de website peacefulradio.info. En we zijn vernieuwd. Het is veel makkelijker de show terug te luisteren. En eh, even kijken. En het nieuws. Ja, als je de website aanklikt staat het nieuws gelijk voor je klaar. Dus wat dat betreft we hebben eigenlijk alle overbodige ballast is weggehaald. En dat is heel erg prettig. Ik wens je veel luisterplezier.